Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Dat kwam ook onder een brandweerwagen terecht. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant... zei in een persconferentie vanmiddag dat de brandweer zich afgelopen nacht onveilig heeft gevoeld. Er zijn tegenstrijdige berichten van onder meer brandweer en politie... over vuurwerk dat op opzettelijk naar de brandweer zou zijn gegooid. Het is vaker onrustig in Veen, rondom Oud en Nieuw. Vorig jaar werd voor meer dan 100.000 euro aan schade gemeld. Forum voor Democratie heeft Wieberen van Haga als tweede op de lijst gezet voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Van Haga zat voor de VVD in de Kamer, maar werd vorig jaar uit die partij gezet. Vorige maand sloot hij zich formeel aan bij de Kamerfractie van FVD. Eerder stond oud-Kamerlid Hiddema op de tweede plaats. Hij staat nu op 50 als lijstduwer. De omstreden leider van de jongere tak, de jongere tak van FVD, Freek Jansen, staat net als op de oude kandidatenlijst op nummer 7. En archeologen hebben in Pompeji een thermopolium uitgegraven... dat in bijzonder goede staat verkeert. Thermopodium is een verkooppunt van maaltijden. Op de zijkanten van de toonbank zijn schilderingen van diverse soorten voedsel bewaard gebleven, zoals geslachte eenden. En in potten troffen archeologen voedselresten aan van onder meer vis en slakken. De havenstad Pompeji in het huidige Italië werd in het jaar 79 bedekt door een dikke laag as door een uitbarsting van de Vesuvius het weer, vanavond veel wind, aan zee stormachtig, temperatuur rond de 5 graden.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 Radio. Radio. females, time to get down and get underground. Bounce, bounce, bounce, bounce, bouncing, bouncing, bouncing. Yeah, we beating the beat of the drum one more time. Here it comes, right here, right now. Uh, uh, uh. Y'all already know what to do. I don't gotta explain it. right here, right now. Hosted by DJ Malzo. DJ Malzo. tie tie. White door, tie a tie a tie. Girls, girls, get that cash. If it's not a five or shaking it, uh-huh. ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. fijne dagen en een voorzitter.